Zes uur. Jobboot met het NOS-journaal. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Tromp, is op non-actief gesteld. Hij mag zijn functie niet uitoefenen zolang er een gerechtelijk onderzoek naar hem loopt. De politie deed gisteren op Curaçao een inval in het huis van Tromp. Het onderzoek zou verband houden met berichten over zijn privéfinanciën. Zo zou een lening van 3 miljoen dollar aan zijn vriendin zijn gegund zonder onderpand. Ook zijn er verdenkingen over transacties waarbij pensioenfondsen en een verzekeraar een rol spelen. Bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is een interimbestuurder aangesteld. De FNV gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechter dat het grondpersoneel van de KLM de komende weken niet mag staken. De rechter staat acties niet toe vanwege de vakantiedrukte en de huidige terreurdreiging. De FNV vindt het onbegrijpelijk dat de rechter een werkonderbreking verbiedt. Bij een staking van het grondpersoneel zou een groot aantal passagiers en hun bagage stranden op Schiphol. De Verenigde Naties doen onderzoek naar het gebruik van gifgas bij een luchtaanval in Oost-Aleppo. De speciale VN-gezant voor Syrië, de Mistura, zegt dat er sprake is van een oorlogsmisdaad als het verhaal klopt. Opstandelingen die het gebied in handen hebben zeggen dat regeringstroepen vier vatbommen hebben gedropt. In zeker één daarvan zou chloorgas hebben gezeten. Volgens de opstandelingen zijn vier mensen daardoor gedood en tientallen anderen gewond geraakt. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse roeisters een zilveren medaille gewonnen in de dubbel 4. De vrouwen finishten na een eindsprint achter kampioen Duitsland. De Polen haalden brons. Judoka Henk Grol is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. In de derde ronde in de klasse tot 100 kilo verloor hij van de Fransman Cyril Marais. Bij de vorige twee Olympische Spelen pakte Grol nog de bronzen medaille. Ook Marine Verkerk ligt eruit. De wereldkampioenen van 2010 verloor in de klasse tot 78 kilogram... in een marathonpartij van de Cubaanse Jalenis Castillo. En dan het weer, bewolkt en regenachtig. Vannacht overwegend droog, morgen in het noordoosten eerst nog wat regen. In de middag steeds meer zon en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad rijdt het op een aantal plekken wat langzamer vanwege het regenachtige weer. Maar een echte avondspits kan je het niet noemen vanwege de zomervakantie. Op een aantal plekken loopt het wel vast door eh, ongelukken. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel 9 kilometer. De weg is weer vrij. Vertraging is eh, desondanks zo'n 20 minuten.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 welkom allemaal. Naar de, je luistert naar een nieuwe aflevering van CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. Wij gaan het vandaag allemaal hebben eh, over rond kwart over 6 de top 5 games. Rond half 7 het dier van de week met de naam Lima. Rond kwart voor 7 het weer. Om 7 uur hebben we een kleine pauze, want het komt er nieuws het even tussendoor. Dan om kwart over 7 de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half 8 de top 5 films. En natuurlijk ook tussendoor de Olympische Spelen gaan we in de gaten houden.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

met La La Land. Het is inmiddels 17 over 6. Tijd voor de top 5 games. Fall asleep and Dan beginnen we op eh, nummer 5. Daar staat Formule 1 2016. Mijn persoonlijke favoriet. Deze komt uit op 18 eh, augustus. Dat is vandaag over een week. Dan op nummer 4 Forza Horizon 3. Deze komt uit op 27 september. Dan op nummer 3 FIFA 17. Deze komt uit op 29 september. Dus dat is twee dagen later dan Forza Horizon 3. Op nummer 2, Assassin's Creed Unity. En dan deze week op nummer 1. Wat zal er deze week op nummer 1 staan? Dat is... Watch Dogs. Dan even een kleine eh, tussenstand bij het eh, beachvolleybal. Het staat momenteel 12-9 eh, voor Rusland, dus dat is jammer. Maar wij gaan verder met de muziek.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 Kusten kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken. Maar zie je kraken het moment dat je het groot gaat the flame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 Jack samen met Vice. En hey! Even een kleine update over het beachvolleybal. Met door en Varenors tegen Rusland. Nederland staat inmiddels uh, één gameset achter. Maar staat nu wel weer voor met 6-2. Eh, In punten dan. En Rusland heeft even een time-out aangevraagd. Terwijl wij even doorgaan met het dier van de week. Met deze week de naam Lima. Lima ze is een vrolijke theemuts van bijna vijf jaar. Een beetje een rare dame die graag het gezelschap van de vrijwilligers opzoekt en kopjes geeft, maar aaien, dat mag dan weer niet. Ze is heel erg speels en jaagt graag op speelgoedmuizen. Lima zit in ons eh, afslankprogramma omdat ze echt te dik is. Maar omdat die uh, spelers zo leuk vindt, gaat het best aardig. De eerste kilo is er al bijna af. We zoeken voor Lima mensen die met dit eh, afvallen verder aan de slag gaan... en heel veel speelgoed in huis hebben. Een huis zonder jonge kinderen en met de tuin. Omdat ze last heeft van een eh, blaasgeruis krijgt Lima speciaal voer. Bent u nu geïnteresseerd in Lima? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze even op 023 571 3888 023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 Jor de papa Hoete van Stromae. We gaan even het nieuwe nummertje draaien van eh, Lange Frans. En even nog een eh, klein overzichtje van de eh, beachvolleyballers. Er staat nu 2014. Nederland moet nog één punt maken en dan staan ze gelijk in sets. En dat gebeurt... Ja, dat gebeurt nu. Het staat nu 1-1 in game sets voor Nederland. Hier nu dus eh, het nieuwe nummer van uh, Lange Frans. Jij lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. je Jij lekker ding. Ik heb zitten checken. Je bent lekker. Ik marineer over de vraag hoe je smaakt bij het snack. Ik ben met de snel gek. Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Waar kom jij vandaan? Dat ik me niet vergis, het moment dat ik beslist, toch kan ik bijna niet geloven dat je hier nu naast me ligt. wat ik heb. Ah, maar hij zingt en ik rap. We beleggen ons brood en we verdienen respect. Maar voor een gouden paplepel is dit niet het adres. Gelukkig ga jij voor de man en zijn plan. En daarom zijn we mooi in balans. Hemel en aarde, bellen en het beest. Het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots. Je mag lachen, je mag huilen, kan je warm in de nacht. Want jij en ik, daar werd niemand uit wacht. Want ik lach vaak over jou te dromen. Had nooit gedacht jij bij mij zal komen. wat ooit, ja toch voelde ik me eenzaam. Maar nu lig jij het dicht bij mij, de ware dat ben jij. Jij kwam in mijn leven. Wauw. Ik zag jou daar staan. Ik zag je staan. Jij lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. jij lekker ding. You're the Ja, 1-1 dus in de beachvolleybal met Nummerdoor en Varenoors tegen Rusland. Lekker ding. Het staat nu 4-1 in de eh, game, eh, gamepunten. Het is tijd inmiddels alweer voor het weer. Via Zandvoort, weerbericht. Morgen blijft het droog eh, met gaandeweg de dag steeds vaker zon. De westenwind wordt zuidwest en is matig over land en vrij krachtig aan zee... En de temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. Na morgen blijft het aantal dagen droog met naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. De temperatuur, eh, de temperatuur wordt geleidelijk hoger en stijgt naar 20 graden. Op zaterdag eh, naar 25 tot 26 graden. En eh, rond dinsdag, woensdag, na woensdag lijken de temperaturen weer naar beneden te gaan. Je hoort nu Adam Lambert. Met What Do You Want From Me? Betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent, en zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij wanneer je huilt, voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen zal voor je zorgen, kleine man. lach het aan mij, dan zou jij eeuwig leven. Ik betover je voor het slapen gaan, spreek een goed woord en raak je aan. Engelenkoren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent, en zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij je huilt. Voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Breek ik het ijzer met mijn hand. Voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij, dan zou jij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 samen met Rihanna en This Is What You Came For. Even een kleine tussenstand voordat we naar het tweede uur gaan. Naar, ehm, van CFM Jong Zandvoort. Over het beachvolleybal. Het eh, staat voor Rusland nu 2-1. En eh, daarmee hebben de Nederlanders volgens mij verloren. Dat is nou weer jammer. Ik spreek jullie zometeen weer het tweede uur. Met om 19 uur 22 live eh, het zwemmen. De 100 meter vlinderslag